Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De verkiezingswinst van Joe Biden wordt steeds definitiever. De Amerikaanse staten Nevada en Pennsylvania hebben hun uitslag definitief vastgesteld en de winnaar daar is Biden. Gisteren is de machtsoverdracht naar de Democraten officieel begonnen. Dat wil niet zeggen dat president Trump zijn verlies toegeeft, leggen ze uit bij CNN. He has been in this period of uh, dealing with, you know, losing to Joe Biden for the last three weeks now and still has not taken any questions for reporters. So, you know, it's hard to put the cereal back in the box after you've gone cuckoo for uh, and I think that's the situation over here. Trump probeert de verkiezingen nog steeds via de rechtbank te winnen, maar veel zaken zijn al afgewezen door de rechter. Europa heeft weer een nieuwe deal met een vaccinmaker. This contract allows us to buy to 160 miljoen doses of a vaccine produced by Moderna. Dit is nu de zesde coronavaccin-deal van de EU. De zevende deal is ook in de maak. In Groningen is een glazenwasser overleden toen zijn hoogwerker omviel. Gebeurde vorige week, maar zijn baas maakt het nu bekend. De man was aan het werk bij de Hanse Hogeschool. Waardoor de hoogwerker omviel is niet duidelijk. Ondanks alle oproepen om zoveel mogelijk thuis te werken... gaan veel mensen weer naar kantoor of andere werkplek. Tijdens de eerste golf halveerde het woon-werkverkeer... maar inmiddels zitten we weer op driekwart van het oude normaal. Dat ziet Google aan de reisdata van gebruikers. Baalt het RIVM van. Dit is geen positief beeld en het is iets wat we het liefst niet hadden gezien. En we hopen dat met deze boodschap dat we vandaag weer naar buiten brengen... dat men zich realiseert dat het toch van ons allemaal afhangt of we de daling in werking kunnen eh, zetten. Want de nieuwe coronacijfers waren niet om over naar huis te schrijven. Het aantal nieuwe besmettingen is de afgelopen week haast niets gedaald. Minister De Jonge waarschuwt dat het echt anders moet... en dat de maatregelen anders mogelijk strenger worden tijdens de feestdagen. Het weer nog hier en daar bewolkt vanavond. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Morgen eerst best zonnig. In de loop van de dag ook bewolking. Het wordt zo'n 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de N201 hoofddorp richting Zandvoort.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 De rubriek Sterren van Toen en de cover van de week. Lonnie Spijker laat zien dat er een toekomst is voor honky-tonk muziek en die ziet er rooskleurig uit voor hem met een song als Nowhere to Go But Crazy. It's Friday night, I should be stepping what these feet are for. no hold on me. There's high class hangouts, low down dives. van de maand. Een van de beste singles van Clint Black haalde het niet helemaal in de gouden oude rotatie. Ingeklemd tussen twee grotere hits, de nummer 2 We Tell Ourselves, die ik in het eerste uur draaide, en de nummer 1 hit When My Ship Comes In. Beide singles passen perfect in de playlisten van de radio uit 1992, aangezien het format een beetje agressiever begon te worden met de integratie van pop en rock in het nieuwe traditionalistische countrygeluid. Met Burn One Down bleef Clint steken op een vierde positie. Daarna het eerder genoemde When My Ship Comes In. I guess you're off to have your fun. Another ending just begun. shouldn't bother me. So go and have yourself a ball. You'll be at no one's beck and call. And with that fire in your eyes, another lover's moon will rise. Someone else will take the fall. light your candle up again. You can burn one down for me. nummer 1 country hit. say favoriete album van de maand. Christa Shows heeft een stemgeluid dat je duizenden herkent. Ze schrijft prachtige songs waarvan Orphan Land er één is. shadow Van West op hun absoluut dromerige best zien. Vince Gill doet mij op gitaar, wat een prima toevoeging is. take it easy. I'll take the cover van deze week. Over het net uitgekomen album Johnny Cash en the Royal Philharmonic Orchestra zegt John Carter Cash... De diepe stem van mijn vader had in zekere mate zelf al iets orkestachtigs. Hij denkt te weten dat zijn vader ten zeerste verheugd zou zijn geweest met dit album. The Gambler in een uitvoering van Johnny Cash. About 20 years ago, on a train bound for nowhere, I met up with the gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring through the window at the darkness till boredom overtook us and he commenced to speak. He said, Son, I've made a life out of reading people's faces what their cards were by the way they held their eyes. And if you don't mind my saying, I would say you're out of aces. And for one taste of your whiskey, I will give you some advice. So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette, then he bummed a light. The night got deathly quiet, and his face lost all expression. He said, if you're gonna play the game, boy, you better learn to play it right. Cause every gambler knows that the secret to survival is knowing what to throw away and knowing what to keep. And every hand's a winner, just like every hand's a loser. And the best that you can hope for is to die in your sleep. You gotta know when to hold 'em fold 'em. Know when to walk away, know when to run. You don't ever count your money while you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing is done. You gotta know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You don't ever count your money while you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing is done. And when he finished speaking, he turned back toward the window, put out his cigarette, faded off to sleep. Somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ache hold them. Know when to walk away, know when to run. You don't ever count your money while you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing is done. You gotta know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You don't ever count your money while you're sitting at the table.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 Doc Supernow, de in Texas geboren countryzanger uit de jaren 90... die in het begin van het decennium een reeks radiohits had. Waaronder de nummer 1, I Don't Call Him Daddy uit 1993 is op 60-jarige leeftijd overleden na een langdurig gevecht met long- en blaaskanker. Reno was ook een hit van hem. En tot slot Doc's uitvoering van Long Tall Texan. in the morning when I made the county line. There's someone I gotta talk to, can't get it off my mind. He is just a kid in a pretty rough spot. Two dimes to make a phone call, that's about all I've got. Well, how's my boy today? Well, I know it's been three weeks, but you know how far I've got to go these days to make ends meet. How's your mama now with her new living friend? never seemed to me Crossroads. Country Flashback. Crossroads. Kees de Haan. and say, Hurrah, hurrah, is that your hand? He rides from Texas het heden. Gillian Wells samen met haar metgezel David Rawlings met het akoestisch getinte Turn It Up. heeft een nieuwe EP geproduceerd door haar man Cactus Moser. Het origineel van Ramble on Rose is van Grateful Dead. Nu de versie van Wynonna. Just like Jack the Ripper single van het album Every Road is I'll Take Another One of Those. Een duet van Shenandoah met de Zac Brown Band. Vanwege de pandemie hebben de meeste artiesten hun partijen apart opgenomen. De enige twee artiesten die daadwerkelijk naar de studio kwamen waren Ashley McBride en Carly Pierce. Eerstgenoemde horen we samen met Shenandoah in If Only. In the Spotlight. a day with my granddaddy and his old skeeter boat. A sack of bologna sandwiches and two old fishing poles. I'd take another one of those. I'd take another one of those. turn the lights off, touch, i take another one of those. sluit deze aflevering af met Billy Ray Cyrus, die veel beter in het afscheid nemen is dan ik. Good at goodbyes. Tot volgende week. Dag. couple drinks and get a little high. Then I tell myself, you was never mine.